met het NWS Journaal. In Nijkerk in Gelderland is gisteravond een explosie geweest bij het Israëlcentrum. De politie kreeg daar rond half twaalf een melding over binnen. Niemand raakte gewond. Het is ook niet bekend of er iemand in het pand was. De politie zegt dat er weinig schade is en dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het Israëlcentrum in Nijkerk is onderdeel van de organisatie Christenen voor Israël. In het gebouw worden onder meer Israëlische producten verkocht en worden lezingen gehouden. De afgelopen weken waren er ook explosies en branden bij andere Israëlische instellingen... in onder meer Amsterdam en Rotterdam. In het Verenigd Koninkrijk zijn drie mannen aangeklaagd... voor de brandstichting van vier ambulances van een Joodse hulporganisatie in Londen. De mannen van 17, 19 en 20 werden eerder deze week gearresteerd in het oosten van de Britse hoofdstad. De drie worden verdacht van brandstichting en het in gevaar brengen van levens. Ze moeten vandaag voor de rechter komen. Volgens de Britse premier Starmer waren die brandstichtingen een daad van haat en antisemitisme. Het Israëlische leger meldt dat er vannacht meerdere raketaanvallen vanuit Iran op Israël zijn uitgevoerd. Onder meer op het midden van Israël. Inwoners kregen via hun telefoon het advies om schuilplaatsen op te zoeken. Volgens Israëlische media zijn er geen gewonden gevallen. De raketten kwamen neer in verschillende steden rond Tel Aviv en veroorzaakten wel schade. Volgens de Times of Israel ging het mogelijk om een clusterbom. Een explosief dat bestaat uit honderden kleinere ladingen. En de politie heeft gisteravond een schot gelost bij een aanhouding in Vlissingen. Agenten waren opgeroepen vanwege een persoon met verward gedrag. De situatie escaleerde waarop een arrestatieteam werd ingezet. Bij de actie raakte ook een politiehond gewond. De verdachte is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Weer vannacht een mix van buien en motregen. Het is 5 graden in het noorden tot 9 in het zuiden.